Vijf uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Nederland heeft de afgelopen jaren drie diplomaten van de Soedanese ambassade in Den Haag verzocht om het land te verlaten vanwege spionage. Volgens NRC ging het om agenten van de Soedanese inlichtingendienst. Ze zouden oppositieleden die naar Nederland waren gevlucht in de gaten hebben gehouden en geïntimideerd, schrijft NRC. Zeker één vertrekverzoek was onderbouwd door de AIVD. Soedanese asielzoekers waarschuwen Nederland al langer voor de consuls. Er zijn sterke aanwijzingen dat de Soedanese Veiligheidsdienst uitgezette asielzoekers na terugkeer vastzet en ook martelt. De leider van een Russische oppositiegroepering is in Sint-Petersburg uit een vliegtuig gehaald dat klaar stond voor vertrek. André Pivovarov van Open Rusland meldde zijn aanhouding zelf nog op Twitter. Daarna nam zijn team het account over en twitterde dat hij verhoord was. Open Rusland geldt als een ongewenste organisatie. Ook leden van dergelijke organisaties zijn strafbaar. Op Curaçao worden de coronamaatregelen verder versoepeld. Demissionair premier Ruggenaat kondigde vorige week al aan... dat het eiland na maandenlange strenge lockdown weer verder openging. En nu gaat onder meer de avondklok van 11 naar 1 uur s'nachts... en wordt het maximale aantal mensen dat in winkels en restaurants mag zijn verruimd. Archeologen hebben op Sint Eustatius een eeuwenoude begraafplaats blootgelegd... en daar in een ruim uh, een maand tijd 48 skeletten opgegraven. De onderzoekers vermoeden dat het om mensen gaat die tot slaaf zijn gemaakt. Vlak bij de vindplaats stond in de 18e eeuw een slavenverblijf op een suikerplantage. Volgens de directeur van het plaatselijke Centrum voor Archeologisch Onderzoek overtreft de vondst alle verwachtingen. De skeletten zullen onder meer onderzocht worden op herkomst. De opgravingen gaan nog door tot eind juni.